Door Almegens met het NOS-journaal. In Irak zitten Nederlandse zaken gezegd tegen Nieuwsuur. Details over de terreurverdachten wil het ministerie niet geven. In Iraakse gevangenissen zouden nog honderden buitenlandse vrouwen en mannen wachten op hun proces. Voor zover het ministerie van Buitenlandse Zaken weet zijn daar niet nog meer Nederlanders bij. Gisteren werd in Bagdad nog een Belgische IS-strijder ter dood veroordeeld na een hoorzitting van 10 minuten. Een van de acht Turkse officieren die naar Griekenland waren gevlucht... na de mislukte staatsgreep in 2016, krijgt definitief asiel. Dat heeft de hoogste Griekse bestuursrechter bepaald. Uitlevering van de acht officieren werd eerder al geblokkeerd door het Griekse Hof. De Turkse president Erdogan heeft meerdere keren gevraagd om uitlevering van de mannen... die volgens hem betrokken waren bij de koepoging. Zelf ontkennen de mannen elke betrokkenheid. Toch zijn ze in Turkije al schuldig bevonden aan hoogverraad. Turkije houdt twee Griekse militairen gevangen. Erdogan wil hen ruilen met de acht Turken. Kinderen in Roermond hebben een granaat gevonden die waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog komt. Ze hebben het projectiel ingeleverd bij de receptie van een jachthaven. De granaat is door de explosieve opruimingsdienst Defensie meegenomen en in de omgeving tot ontploffing gebracht. Hoe de kinderen de granaat hebben gevonden weet de politie nog niet. Andres Iniesta gaat waarschijnlijk voetballen in Japan. De Spaanse middenvelder, die zondag na 22 seizoenen afscheid nam van Barcelona... heeft op Twitter een Japans vlaggetje geplaatst... met daarbij de tekst op weg naar mijn nieuwe thuis. Waarschijnlijk wordt de 34-jarige Iniesta ploeggenoot van Mike Havenaar... en Lucas Podolski bij Vissel Kobe, de nummer 6 in de hoogste Japanse divisie. Het weer vannacht is het vrijwel overal droog en klaart het soms op. Het wordt een graad of 13. Overdag eerst zon bij zo'n 25 graden. Later op de dag ontstaan er in het midden en zuiden weer wat stevige regen- of onweersbuien met kans op hagel en windstoten.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 Gangnam Style, op, op, op, op, op een Gangnam Style. 진짜 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀땐 van Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, op van Gangnam Style. Gangnam Style. Opan Gangnam Style.